Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie blijft proberen de Indiase vader van de in Amsterdam ontvoerde peuter Insia te arresteren. Er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar dat is weer ingetrokken. De zaak zou een privé-kwestie zijn. Het Nederlands OM vindt dat hij moet worden vervolgd vanwege de gewelddadige aard van de ontvoering. Insia werd in 2016 in Amsterdam door drie mannen gekidnapt en naar haar vader in India meegenomen. In Syrië is een Nederlander begraven die meevocht met de Koerdische IPG-militie. Hij kreeg een ceremoniële uitvaart, meldt de website van buitenlandse IPG-strijders. Daar staat ook dat Sjoerd H. zich ruim een jaar geleden aansloot bij de IPG... om in het noorden van Syrië te vechten tegen islamitische staat. De IPG zegt dat H. in zor om het leven is gekomen door een autobom. De Britse regisseur Lewis Gilbert is vrijdag overleden in Monaco, daar woonde hij. Hij werd 97 jaar. Gilbert regisseerde onder meer de James Bond films You Only Live Twice uit 1967 en The Spy Who Loved Me uit 1977. Gilbert brak al vroeg door als acteur, al voor zijn tiende speelde hij een paar rollen. Toen hij zich ging toeleggen op regisseren was hij een tijd assistent van Alfred Hitchcock. Gilbert heeft 33 films geregisseerd. En Disneyland Parijs wordt uitgebreid en vernieuwd. Eigenaar de Walt Disney Company investeert daar 2 miljard euro in. De topman van het Amerikaanse bedrijf zegt vertrouwen te hebben in de Europese economie. En in de Franse in het bijzonder. Er komen nieuwe attracties en meer live entertainment. De verbouwing begint in 2021. In 2016 daalde het bezoekersaantal van Euro Disney nog met 10 procent. Toch is het pretpark, dat in 1992 openging, goed voor ruim 6 procent van de totale inkomsten uit toerisme in Frankrijk. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land wat sneeuw.